fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil dat Volkert van der Graaf opnieuw een jaar de cel ingaat. De moordenaar van Pim Fortuyn werd in 2014 vervoegd vrijgelaten... maar moest zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Die heeft hij volgens het OM geschonden. Volgens bronnen gaat het om de voorwaarden dat hij gesprekken moet voeren met de reclassering. De kapitein van het schip met bijna 700 vluchtelingen dat vorig jaar kapseisde in de Middellandse Zee is veroordeeld tot 18 jaar cel. Bij de scheepsramp kwamen bijna alle opvarenden om. De veroordeelde Tunesiër ontkent dat hij de kapitein was en zegt dat hij een van de vluchtelingen was. Maar de rechtbank in Italië gelooft dat niet. De politie heeft gistermiddag een groot aantal wapens gevonden in een woning in Eindhoven. Er zijn handvuurwapens, een geweer, twee kruisbogen, messen en bijlen in beslag genomen. De politie kwam de wapens op het spoor nadat de bewoner van het huis was aangehouden. Hij liep met een nepvuurwapen in zijn broekband door een nabijgelegen winkelcentrum. Diederik Samsom heeft bij zijn afscheid van de Tweede Kamer een staande ovatie gekregen. Samsom vertrekt omdat hij de lijsttrekkersverkiezing van de PvdA heeft verloren. In zijn afscheidsbrief schrijft hij teleurgesteld en verdrietig te zijn. Adje Kuiken volgt Samsom op als fractievoorzitter van de PvdA. De VN neemt al na twee maanden afscheid van Wonder Woman. De superheldin is niet langer het boegbeeld van de campagne tegen seksueel geweld en voor vrouwenrechten. De VN wil niet zeggen waarom, maar de schaars geklede rondborstige Wonder Woman riep al direct bij haar lancering veel weerstand op. Een petitie tegen Wonder Woman werd 45.000 keer ondertekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt en er valt af en toe wat regen of motregen. Het koelt af naar 6 graden. Tegen de ochtend gaat het regenen, maar die buien trekken al snel weg. Het wordt morgen 10 graden. Vanaf donderdag worden de nachten kouder en is er kans op mist. Dit was het NCFM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke spits. Fieders met 20 minuten of meer vertraging staan op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen knoop het Holendrecht en meer een half uur oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knopend Beverwijk ruim 20 minuten. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Hardingsveld-Riesendam drie kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasdijk en Knoop het Ketelplein een uur vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is nu wel weer vrij. A27 Breda-Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond een half uur. A27 Gorkum richting Almere tussen Knoop het Lunette en Beeldhoven een kwartier vertraging.